David Guetta samen met Akon. Sexy Bitch staat ondertussen 11 weken alweer in de Euro Breakdown. Vorige week nog eh, buiten de top 3, zelfs bij de top 4's stonden ze net aan op nummer 5. Deze week gaat er eh, drie plekken bij komen en gaan ze omhoog dus naar nummer 2. Daarvoor Violent Wicked Way zakkend van 2 naar 3. En Pitbull Hotel Room Service die blijft gewoon eh, zitten waar die zat op 4. Lady Gaga gaat van 6 omhoog naar 5. En de beste plaats van Europa... Is net als vorige week in handen van Ina. Die single Hot staat alweer acht weken lang in de lijst. En voor de tweede week achter elkaar op eh, nummer 1. De beste plaats van Europa, Ina. Je hoort er nu hier, CFM Zandvoort. laatste plaats alweer van de Euro Breakdown. vier zittenblijvers van deze week. Dat was ook de nummer 1. Ina met hart. Acht weken lang staat ze alweer in de lijst en ze blijft dus staan op nummer 1. David Guetta, Econ met hun Sexy Bitch. En Wylon met Wicked Way maken de top 3 helemaal compleet. Nieuw binnen deze week Pink met Funhouse, Mando Jouw Gloria, de Editors met Babylon en Jay-Z met The Empire State of Mind. Dat was hem weer voor deze week. Volgende week hebben we weer een nieuwe lijst en dan ben ik er gewoon weer bij.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 De foto's en filmpjes komen van de computer van de zwemleraar die van ontucht wordt verdacht. De ouders en verzorgers van kinderen die herkenbaar in beeld zijn krijgen eerst een beschrijving van het foto- en filmmateriaal te lezen. Als ze het materiaal willen zien zal er professionele hulp aanwezig zijn. President Bernanke van de Amerikaanse Centrale Bank vindt dat het congres het financiële systeem zo snel mogelijk moet hervormen. Bernanke zegt dat haast is geboden om herhaling van de kredietcrisis te voorkomen. De Centrale Bank heeft het toezicht op de banken al verscherpt en de bescherming van de consument verbeterd. De Afrikaanse Unie heeft een verdrag opgesteld om vluchtelingen te beschermen die in eigen land op de vlucht zijn voor oorlog of natuurgeweld. Bij oorlogen is er nu alleen aandacht voor mensen die naar andere landen vluchten, zegt de Unie. In Afrika zijn zo'n 12 miljoen mensen in eigen land op de vlucht. Iran wijst het internationale ontwerpakkoord voor zijn kernprogramma af. Amerika, Rusland en Frankrijk zijn het erover eens dat Iraans uranium naar Rusland moet om daar te worden bewerkt. Iran is met een tegenvoorstel gekomen omdat het meer vrijheid van handelen wil. De tegenactie wordt gezien als een nieuwe poging om tijd te rekken. De gouden radioring van de AVRO is dit jaar toegekend aan het programma Morgen stond op Radio NL. Het is de publieksprijs voor het beste programma van de Nederlandse radio. De zilveren radiosterren voor beste programmamakers gingen naar Claudia de Breij en Edwin Evers. Het gouden radiooortje voor beste radio-evenement van het jaar was voor 3FM Serious Request, het Glazen Huis, de jaarlijkse inzamelingsactie rond kerstmis.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 you.